Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Al de hele dag wordt er in de Tweede Kamer gepraat over de Prinsjesdagplannen. Voor demissionair premier Rutte is het een bijzondere, zegt mijn collega Roel Bolsius. Het is namelijk zijn laatste keer. Ja, het is een beetje een gekkere rol, want eh, de ogen zijn echt gericht op de verkiezingen ook. En eh, ja, Rutte die, eh, die gaat opstappen, dus hij zal antwoord moeten geven op de kabinetsplannen zoals ze nu gemaakt zijn. Maar hij zal toch veel minder aan het woord zijn, waarschijnlijk uh, dan afgelopen jaren. En hij zal dus ook minder zijn kabinetsbeleid hoeven te verdedigen. In de plannen staat onder meer dat er 2 miljard euro wordt vrijgemaakt om armoede tegen te gaan. Het aantal explosies in Nederland blijft stijgen. Het zijn er dit jaar al meer dan vorig jaar teller staat op 358 explosies. Vorig jaar waren dat er in totaal zo'n 200. In Winschoten, dat ligt in Groningen, was het vannacht raak. Verslaggever Sander van Hoorn ging er kijken en sprak met de bewoners. Ja, ik lag natuurlijk net in mijn diepe slaap. En, een eh, enorme knal. En eh, toen hoorde ik mijn zoon echt naar boven komen. Mam, mam, ja, toen wist ik dit dus mis. Maar u zegt, ik wist dit is mis. Hou je daar dan rekening mee of zo? Wat is dat? Ja, onbewust wel. Doordat hier zoveel gebeurt de laatste tijd... ben je wel meer op je hoede inderdaad. En eh, ja, dan is dit wel een beetje waar je dan rekening mee houdt. Meer dan de helft van de explosies waren in Amsterdam en Rotterdam. Maar huizen en bedrijven buiten de grote stad zijn dus ook vaker doelwit. En het is Taylor Swift-fans gelukt om 33 miljoen woordpuzzels op te lossen. Dat deden de Swifties in nog geen 24 uur tijd. De puzzels kreeg je te zien als je naar Taylor Swift zocht via Google... En al dat gepuzzel deden ze niet voor niks, want er zat een beloning aan. Oh look, you did it! You unlocked the 1989 Taylor's version vault. And now I am so excited to share the new Vault track titles with you. Can't wait for you to hear them. Het zijn namen van vier nooit uitgebrachte nummers die op haar nieuwe album komen te staan. Over iets langer dan een maand komt die uit.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 desk, smiles and says, hey, somebody who her like somebody for once in her life. She's lonely for love, is that asking too much? For someone to treat her right. She's got that lonely need and wants somebody looking right. Je hebt een... Eh, WhatsApp. Hey, een appie. Ja, want niet via info.nationalradio.nl, maar ook via WhatsApp 06 44375 krijgen we regelmatig muziek binnen. En zo ook de volgende single. Dat is er eentje van de Canadese formatie The Hello Darlings. En ze kondigen hem zelf even aan. Hi, it's Candice. And it's Mike from The Hello Darlings. And you are listening to our brand new single, Don't You Fall. till de nieuwe single van de Hello Darlings uit Canada. En dat nummer heet Don't You Fall. We gaan naar 1972 voor een nummer wat ooit al eens een keer door Emmylou Harris en Don Williams als een duet op de plaat werd gezet. Maar dit is het origineel Towns Vincent en If I Needed You. En daarna gaan we naar de Spiegelplaat. needed you Would you come to me? Would you come to me? And ease my pain If you needed me I would come to you I would swim forlorn all the morning's born and the morning shines with the lights of love and you will miss sunrise if you close your eyes and that would break my heart I show you come? Amstel Spiegelplaats van deze week staat in het teken van Bluegrass. We gaan eerst 33 jaar terug in de tijd voor het origineel. En daarna hoor je een andere versie. Waar beginnen we mee? Met Jim en Jesse en de Virginia Boys. En daarna Daley en Vincent. Twee keer Are You Missing Me? Dit is de Nashville Spiegelplaat. The day that I kissed you and told you goodbye. Your lips told me that you would wait. your lips deceived me and told me a lie While your heart was sealing my fate Oh, you from the blue. My castles came tumbling as I read it o'er. I still can't believe that is true. Oh, that in spite of the vows you had made, the glitter of gold turned your head. And while I was trying employment to find, you married another instead. de Nashville Spiegelplaat. The day that I kissed you and told you goodbye, your lips told me that you would wait. But your lips deceived me and told me a lie while your heart was zeg Astrid, heb je nog een lekker oud country plaatje voor opa? Maar natuurlijk opa, daarvoor gaan we naar 1978. Voor Sleeping Single in het Double Bed. Dit is Barbara Mandrell. Dank je. sorry. Cause drinking doubles alone don't make it a party. Another sleepless night, and it's the same old story. zo gezellig, maar je hebt wel alle ruimte. Barbara Mandrell was dat met Sleeping Single in a Double Bed. Speciaal voor opa en natuurlijk voor iedereen die deze muziek leuk vindt. Ik heb nog een digitale brievenbus-inzending voor je. Dan gaan we naar Ierland. En ja, de Ierse muziek is normaal gesproken toch wel heel herkenbaar. Maar dat geldt niet voor deze volgende single. Dit is Jason McAllister en Finding My Way Back Home. toch? Niet zo echt herkenbare Ierse country muziek, maar wel heel fijn. Jason McAllister was dat met Finding My Way Back Home. Weer tijd geworden voor muziek uit Nederland. Americana van Hilde Vos. Dit is Too Painful. sparkle Gone was your love And gone was my life I never knew This moment would come Such an empty feeling Such a hole inside Now your love is gone But now that this moment has come I wanna turn around and look away so scattered on the floor I just don't know where to start days when the world was black and white. The golden rule was still alive, and we knew wrong from right. Now everything's so gray, we can't tell the day from night. Yes, everything seemed better when the world was black and white. come back in. We loved our neighbors more, didn't know what locks were for. Lord, I wish we all could go back there again. Oh, how I miss the days when the world was black and white. The golden rule was still alive, and we knew wrong from right. Now everything's so gray, we can't tell the day from night everything seemed better when the world was black and white. Computer screens and mobile things are everywhere today. But I miss the times when conversations happened face to face. Oh, how I miss the days when the world was black and white. The golden rule was still alive, and we knew wrong from right everything's so great We can't tell the day from night Yes, everything seemed better When the world was black and white Dat was de nieuwste single van Joe Mullins en de Radio Ramblers en Black and White. En weer een leuk duet hebben klaarstaan voor je. En daarvoor gaan we even gewoon even rustiger aan doen. Zo ook even fijn. Lone Star en Sarah Evans zijn dit met I Never Needed You. Here I am again. Staring at these unfamiliar walls of some hotel so far from home. I try my best to sleep. I close my eyes, but all this peace and quiet just reminds me I'm alone. Let me hear your voice on the wind. Let me feel your touch tears tussen Lone Star en Sarah Evans. Dat was I Never Needed You. Nou, ik heb jullie wel nodig hoor, want ik vind het toch wel heel fijn dat ik luisteraars heb. En mocht je reacties hebben op de show of je wilt wat vertellen... of je wil een plaatje aanvragen of een nieuw Spotlight album suggestie geven... of voor de Nashville Spiegelplaat, mag dat altijd. Info at is ons e-mailadres. Of anders een WhatsAppje naar 06 428 443 75. Ik heb nu voor je klaarstaan Kim Ritchie. Dit is Chase Wild Horses. Ik heb nog één digitale brievenbus inzending voor je. En nou, daarvoor gaan we naar Amerika. Voor alternatieve country muziek. Want dat heeft natuurlijk ook een plekje op onze playlist verdiend. Dit zijn Shane Terrell Stumblers en Thanksgiving Song. Little tip with the water keep. A hard day and some heavy sleep. Ten beers and sleeping pills. And I'm head off into dreams. Je luistert naar Nashville met Astrid van der Kamp. You don't love me, babe. Why you keep me hanging on? If you don't like me anymore, why you wanna hear my songs? You came in off topic like you always do. I unraveled, threw myself all over you. Pulled you in so hard, broke the snaps on your shirt, waiting on. down from you. Let you know that I was passing through. Left the light on out in the hallway. I could see you coming. Ook in dit uur hebben we weer twee nummers van het Spotlight album. En daar gaan we nu naartoe. Het album is Your Good Girls Gonna Go Bad van Tammy Wynette. En de volgende twee nummers ook voor je klaarstaan. Don't Come Home, Drinking With Loving On Your Mind. Wat je natuurlijk beter kent van Loretta Lynn. Wat ze samen met een van haar zussen Peggy Sue Wells schreef. En daarna Tammy's versie van Jack Green's There Goes My Everything. Dit is het Nashville Spotlight album. Oh well, you thought I'd be waiting Nashville Spotlight album. I hear footsteps slowly walking As they gently walk across a lonely floor And a voice that's all simply saying beating Nashville Radio Show. and faces, strangers in familiar places. Wonder if you wonder just like me. How you doing? Where you come from? Nice to see you. Are you lonesome? If you only had one prayer, what would it be? was Claire Lynch en Need Someone. Het is er alweer tijd voor om afscheid te nemen, want de show zit er alweer op voor deze week. Ik heb nog voor je klaarstaan The Major Dundee Band en Missing You Girl. En daarna The Wandering Hearts en Your Love Hurts. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week weer. Bye bye. breezy summer The Shenandoah days The rock and romance Missing you, girl And be one on the jukebox Remember how we would ride that shine in the night It sang a sea song Missing you girl Cause life believes you river Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request, and comment.